Jan van der Putten met het NOS-journaal. Opvangorganisatie COA moet nareizigers van statushouders naar hotels brengen. Ze moeten naar een gemeente waar ze straks ook een huis krijgen. De missionair minister Keizer van Asiel en Migratie schrijft dat in een brief aan de gemeenten. Keizer wil zo de druk op de asielopvang verminderen... en mensen eerder laten beginnen met het opbouwen van een bestaan in Nederland. De druk op de opvang is al jaren hoog. Op dit moment zitten zo'n 8000 nareizigers in de opvang van het COA. De meeste in de buurt van Zevenaar. Voor betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Purmerend... zijn twee mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen. De hoofdverdachte kreeg bijna 12 jaar cel. De tweede verdachte kreeg bijna 10 jaar. De minderjarige verdachte kreeg jeugddetentie en jeugd-TBS. In februari spraken twee rivaliserende groepen af in Purmerend om te gaan vechten. De verdachten hadden een vuurwapen en een mes en droegen mondmaskers. Een man van 19 uit Purmerend kwam om het leven. Een inwoner van Medemblik raakte zwaar gewond. De Chinese webwinkel Shein wordt in Frankrijk niet langer geblokkeerd. De winkel kwam in opspraak door de verkoop van kinderseks, poppen en wapens. De Franse overheid eiste een tijdelijke blokkade van Shein... maar volgens de rechter is dat niet proportioneel. De gedeeltelijke blokkade die werd ingesteld is inmiddels opgeheven. De kindersekspoppen zijn wereldwijd offline gehaald. Wel moet Shein voor gewone sekspoppen voortaan de leeftijd van de klant controleren. Duizenden mensen zijn vandaag vanaf Schiphol zonder koffer het vliegtuig ingestapt. Door een storing in het bagagesysteem bleven zo'n 20.000 koffers achter.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 With me in the wave, but in the morning. Do you still want me? Can I be honest? I still want your hands up on my body. You still make my heart beat fast, Ferrari. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, biddy bang, bang, stick up. Bang, biddy bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. Killer, killer, killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, bang, killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. It's a killer. up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. Bang, bitty, bang, it's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang the drums, I know it's a killer. It's a killer. Bang, bang, bang, it's a stick up. Shut it down as soon as we pull up. Bang, bitty, bang, bang, stick up. sit down, stand up, hold up, headshot, sit down, stand up, hold up, headshot, sit down, stand up, hold up, headshot. activate Moments wrapped in romance that end with bitter sunrises and goodbyes. out of some movies. Huh. <laughs> Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. Huh. Out of some movie. Huh. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese.